Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Huisartsen moeten makkelijker een Oekraïense tolk kunnen inschakelen... voor de communicatie met vluchtelingen uit Oekraïne. Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken aan de Tweede Kamer. Voor de komende drie maanden trekt het kabinet hier 1,6 miljoen euro voor uit. Van der Burg waarschuwt wel dat er een tekort is aan professionele Oekraïense tolken. Het ministerie van VWS zoekt daarom samen met zorgverleners naar alternatieve manieren voor een goede communicatie met vluchtelingen. De vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland worden vrijdag hervat. Dat heeft de Oekraïense hoofdonderhandelaar gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hem zijn de besprekingen van vrijdag online. Dinsdag spraken de delegaties elkaar in de Turkse stad Istanbul. Daar beloofde Rusland de militaire activiteiten rond de steden Kiev en Chernihiv drastisch terug te schroeven. Maar volgens Oekraïense vluchtelingen, nee, volgens Oekraïense functionarissen is daar nog weinig van te merken. Oekraïne vroeg verder om een ontmoeting tussen de presidenten Zelensky en Poetin. Rusland zou dat pas willen als er een ontwerpverdrag op tafel ligt. Het kabinet garandeert gemeenten dat zij genoeg geld krijgen om burgers met lagere inkomens 800 euro te geven vanwege de stijgende energierekening. Het kabinet wil dat mensen die rond moeten komen van maximaal 120% van het sociaal minimum dit bedrag krijgen. Veel gemeenten zijn huiverig om 800 euro uit te keren... uit angst dat ze een deel uit eigen zak moeten betalen. Ze willen daarom het bedrag verlagen of de doelgroep beperken. Minister Schouten voor Armoedebeleid beloofde in de Tweede Kamer dat die angst onterecht is. Gemeenten krijgen volgens haar alles vergoed. Het weer. Op veel plaatsen valt regen en natte sneeuw, minimaal rond het vriespunt. Overdag is het koud, met maximaal 4 graden en een stevige wind. Het is bewolkt en er valt regen en natte sneeuw. Later in de middag en s avonds kan er meer sneeuw vallen, die hier en daar ook blijft liggen.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 Je moet hier niet een beetje op hem letten de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.